Levi van Eck met het NOS-journaal. In Papendrecht in Zuid-Holland is gisteravond een man gewond geraakt... bij een steekincident in een flat. Daarna sprong hij van de derde verdieping van de galerijflat... om aan zijn aanvaller te ontsnappen. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om hem te behandelen. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn de verwondingen van de man niet levensbedreigend. Wat er aan de steekpartij vooraf ging is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden. Op initiatief van Nederland hebben elf landen op de klimaatop in Glasgow... afgesproken dat vanaf 2040 alle nieuwe vrachtwagens en bussen uitstootvrij moeten zijn. Onder meer Turkije, Canada en het Verenigd Koninkrijk doen mee. In 2050 moeten alle vrachtwagens en bussen die nog wel CO2 uitstoten van de weg zijn verdwenen. De landen gaan nu beleid maken om de afgesproken doelstellingen te halen. Er moet zo snel mogelijk begonnen worden met het toedienen van boostervaccins. Dat zegt IC-arts Diederik Gommers tegen Nieuwsuur. Volgens Gommers hebben Nederlandse intensive cares niet eerder tijdens de coronapandemie... zo'n groot gevaar gelopen om code zwart te bereiken. Dat is de situatie dat er te weinig bedden beschikbaar zijn voor patiënten die een bed nodig hebben. Gommers zegt dat de stijging van patiënten in het ziekenhuis harder gaat dan de RIVM-modellen hadden berekend. In Frankrijk is het coronatoegangsbewijs voor mensen boven de 65 jaar... vanaf half december alleen nog geldig als zij een extra coronaprik hebben gekregen. In een speciale televisietoespraak noemde president Macron... het stijgende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames alarmerend. Hij riep iedereen op zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Het weer. Vannacht kan het in het zuidoosten licht vriezen. In de rest van het land is het minder koud en in het noordwesten kan wat regen vallen.